Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Militairen gaan helpen met het opruimen van spullen die uit containers aanspoelen op de Waddeneilanden. Volgens een woordvoerder is Defensie bezig met het treffen van voorbereidingen. De burgemeesters van Schiermonnikoog en Terschelling hadden om hulp gevraagd... omdat de eilanden het zelf niet aankunnen. De stranden worden overspoeld met spullen... nadat er gisteren zo'n 270 containers van een groot containerschip waren gevallen. De burgemeester van Terschelling zei eerder dat hij zich zorgen maakte... over de spullen die op het eiland aanspoelen. Naast alle rommel is intussen op Schiermonnikoog een zak van 25 kilo... met een giftig organisch peroxide aangespoeld... De burgemeester van Terschelling maakt zich zorgen omdat nog niet duidelijk is hoeveel containers schadelijke stoffen bevatten. In Noorwegen zijn vier mensen vermist na een lawine. Drie mannen uit Finland en een Zweedse vrouw waren als toerist in de regio Trons aan het skiën. Een vijfde skier sloeg alarm toen de vier na een paar uur nog niet terug waren van hun tocht. Gisteravond is met twee helikopters naar de vermiste gezocht. De autoriteiten spreken vandaag nog steeds van een reddingsactie voor de toeristen... hoewel de overlevingskansen klein zijn. Het Louvre in Parijs heeft vorig jaar een recordaantal van 10,2 miljoen bezoekers getrokken. De stijging van de bezoekersaantallen komt grotendeels door een muziekvideo van Beyoncé en Jay-Z die in het museum is opgenomen. Het Louvre is al jaren het populairste museum van de wereld. Het vorige record uit 2012 lag nog net onder de 10 miljoen bezoekers. Het aantal bezoekers daalde in 2015 na de terroristische aanslagen in Parijs. Het weer. In de loop van de middag neemt het aantal buitjes af. Ook schijnt af en toe de zon. Het is 4 tot 6 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Lokaal kan het licht vriezen. Morgen vooral in het oosten en noordoosten kans op wat regen. In Zeeland kan ook de zon doorbreken.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 Eh, maar ja, dat komt omdat Hans is er alweer en dan ben je meteen eh, totaal in de war. Eh, maar in ieder geval, de, de, de voortgang van de programmering die vindt gewoon plaats. Want tussen 4 en 6 is Hans er natuurlijk. we beginnen zo meteen met die Electric Light Orchestra... en daarna hoor je de Motions met hun derde single. Veel plezier het komende uur. Eh, de derde single van The Motions, For Another Man. En heel bijzonder, het is geen hit geworden. En dat had het toch wel verdiend, moet ik eerlijk zeggen. En we begonnen met eh, Don't Bring Me Down van de LP Discovery uit 1979 en The Electric Light Orchestra. Eh, het derde nummer is altijd wat rustiger en ook dit keer is dat zo. Billy J. Kramer en de Dakota's. En dan heb je al gauw een John en Paul compositie die je gaat horen. Dat is ook zo. Do You Want To Know A Secret? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? of The Tremolo's and I Shall Be Released. En ik ken ook een eh, a cappella uitvoering van die groep. En ik moet eerlijk zeggen dat die eh, net zo goed... waarschijnlijk zelfs nog iets beter is dan het origineel. Eh, misschien dat ik hem nog vind. Ik heb hem thuis. Ik ga er naar op zoek en dan gaan we hem zeker luisteren.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 If I was dying of thirst, would your flowing love come quench me? If I said you have a beautiful body, We could talk all night about the weather. Could tell you about my friends out on the coast. I could ask a lot.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 If you were an angel, would you treat me like... Alleen de titel is natuurlijk wel geweldig. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Zeker. Eh, de Bellamy Brothers, en eh, dat was uit het jaar 1979. Een jaar eerder bracht Dr. Hook een LP uit en die had de titel Pleasure and Pain... En we draaien een nummer van Dr. Hoek omdat de zanger... de man met de hoed en het ooglapje, Ray Sawyer... deze week is overleden. Hier is Sharing the Night Together. girl Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things i I'd like to know if you're as lonely as I am and if you'd mind sharing the night together. yeah, sharing the night together. yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind? sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low. And start sharing the night together. Whoa. Yeah, sharing the night. Uit de jaren 70, 78 was dit. En dan zijn we alweer toe aan een eh, Elvis Presley single. En vandaag is dat eh, Flaming Star. En dat is natuurlijk de titelsong van de gelijknamige film. En de bijkant Summer Kisses and Winter Tears. Hier is Elvis. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time, his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true flaming star. Flaming star. When I ride, I feel that flaming star, that flaming star over my shoulder. And so I ride, front of that flaming star, never looking around, never looking around. Flaming star, don't shine on me, flaming star flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Flaming star. One fine day I'll see that flaming star, that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time, my time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. is went to tears. That was what she gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy I was lonely, but I guess I can't complain. I still recall the summer sun through all the winter rain. The fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses, winter tears like the stars and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. The fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses, winter tears, like the stars and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday, leaving me to spend my lonely nights. summer kisses when the tears. Flaming Star en Summer Kisses Winter Tears. Dat was de single van Elvis van vandaag uit 1961. Eh, we gaan luisteren naar de Tillman Brothers. En als je dat hoort, dan denk je meteen Little Bird. Maar nee, het wordt er eentje uit 1960. En daar zijn ze ook mee op de televisie geweest. Nou, men, de pers, sprak er schande van. Zeer negatief en veel, veel te wild. Ehm, de Tillman Brothers hadden een nummer eh, gecomponeerd... gebaseerd op een sonate van Mozart. En dat nummer heette 18th Century Rock. En dat vonden ze veel te ruig. was behoorlijk wild. De Tillman Brothers en die 18th Century Rock. Uh, dit is ook behoorlijk uh, wild, zou ik zeggen. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. got a roving eye, and that is why she's satisfied. got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real. And don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her roving eye, and that is why she's satisfied. feel or lock her up in a trunk so no big hug can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her open eye, and that is why she satisfies my soul the one and only walking, talking, living, dying. Lucille Star en Colinda. En daarvoor horen we Cliff Richard en Shadows en Living Doll. Even voor de fans van Lucille Star. Als je nummers van haar zoekt op streamingdiensten... moet je niet bij Lucille Star zoeken, maar bij Bob en Lucille. Dan weet je dat ook in ieder geval. De favoriete LP van deze week is eh, Faith van eh, George Michael. Daarvan draaien we drie nummers achter elkaar. En straks hoor je wat je gehoord hebt. hebben we geluisterd naar drie tracks van het album Faith van George Michael. We begonnen met Faith, daarna was het eh, Father Figure en tenslotte Kissing a Fool. Dan gaan we weer een beetje aan de soul doen en dat doen we met Lionel Richie, All Night Long. 1983 was dit eh, All Night Long van Lionel Richie. De laatste van deze matchbox dat komt van eh, een groep die heet de Vox Poppers. Jawel. <laughs> Hadden we het nog nooit van gehoord. En na het nummer wat we gedraaid, gaan draaien... hebben we ook nooit meer iets van ze vernomen. Een top 20 hitje uit 1958. Waiting for Your Love, de Vox Poppers. Well. anything it'll for you. If you'll say that you'll be mine and make all my dreams come true, I'll be completely forever yours. I pray that someday. de Two Minutes of Fame voor de Vox Poppers met Wishing for Your Love. En dit was Matchbox weer, de eerste van het nieuwe jaar. En zometeen tussen 4 en 6 is Hanster. Waar ga je mee beginnen? Ja, wat denk huh? Wat denk Ik heb geen idee. Kijk, daar staat, daar staat hij al. Oh, Abba. Oh ja, Abba. En dan kan je wel raaien wat het hard worden natuurlijk. Veel plezier de komende twee uur. En eh, graag tot de volgende week.